Evering met het NOS Journaal. De alarmcentrale van de ANWB heeft sinds eind juni ruim 450.000 meldingen ontvangen... van vakantiegangers met autopech of andere noodgevallen. De meeste pechmeldingen komen nog altijd uit Frankrijk, Duitsland en Italië. Maar de ANWB ziet dit jaar ook een stuk meer pechgevallen in Scandinavië. De meeste meldingen gaan over brandende dashboardlampjes, startproblemen en lekke banden... Op drukke momenten komen er zo'n 15.000 meldingen per dag binnen. In Friesland is gisteravond iemand omgekomen bij een ongeluk met een luchtballon. Door een windvlaag kwam de ballon tijdens de daling hard naar beneden. Daardoor is de mand gaan stuiteren en vielen er vijf mensen uit de mand. In de ballon zaten 34 mensen. Zes van hen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde in een weiland bij het dorp De Hoeve. De luchtvaartpolitie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk met de luchtballon. In de regio rond Seoul zijn zeker drie mensen omgekomen na hevige regenval en overstromingen. Honderden wegen en huizen in en rond de Zuid-Koreaanse hoofdstad zijn beschadigd geraakt door het noodweer. Bijna 150 mensen zijn gered door hulpverleners. De problemen zijn ook nog niet voorbij. Er worden namelijk nog nieuwe stortbuien verwacht. Spanje vraagt Europa om hulp bij het onder controle krijgen van natuurbranden. Door aanhoudende hitte en droogte grijpt het vuur daar snel om zich heen. Er is in ieder geval gevraagd om twee blusvliegtuigen... en mogelijk wordt er nog gevraagd om extra brandweerlieden. In de buurt van Assen-Delft in Noord-Holland... is een automobilist vannacht op loslopende koeien gebotst. De dieren liepen midden op de weg. Drie van de vijf koeien overleefden de aanrijding niet. De auto raakte zwaar beschadigd. De bestuurder hoefde na een controle niet mee naar het ziekenhuis. Het weer in de ochtend kans op een enkele bui. Daarna krijgt de zon steeds meer ruimte.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 Zes mensen raakten gewond en moesten naar het ziekenhuis. Hevige regenval in Zuid-Korea heeft aan drie mensen het leven gekost. Duizenden mensen moesten hun huis uit. En honderden wegen en gebouwen zijn verwoest door overstromingen. En op een provinciale weg bij Assen-Delft in Noord-Holland... is een automobilist vannacht op een groep ontsnapte koeien gebotst. Drie van de vijf dieren overleefden de klap niet. De bestuurder hoefde niet naar het ziekenhuis. Het weer, vanochtend nog wat kans op regen, daarna zonnig en 27 tot 34 graden.